Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Groningen zijn vannacht twee explosies geweest. De eerste was bij een nagelstudio in het dorp Oude Pekela. Daarbij brak brand uit. En in Winschoten ging er een explosief af bij een woning. Er raakte niemand gewond. De politie denkt dat er ruzie is tussen verschillende bendes. maar het is niet voor het eerst dat er explosies zijn in Groningen. Gisteravond was er een bijeenkomst voor inwoners van Winschoten. Want de angst is groot. Die nuchterheid die zie je. Maar je merkt ook dat bij sommige mensen een beetje onder de huid gaat kruipen. En eh, ze vonden het fijn om dat te kunnen delen. In korte tijd zijn er 12 explosies geweest. In het hele land staat de teller dit jaar al op bijna 360. Het ministerie van Sociale Zaken heeft in het geheim onderzoek laten doen... naar moslims en moskeeën om extremisme tegen te gaan. Dat schrijft NRC. Demissionair minister Van Gennep zegt dat haar ministerie tot 2019 onderzoek liet doen... naar personen en bedrijven binnen moslimgemeenschappen... zonder dat die dat zelf wisten. Eerder was al bekend dat gemeenten onderzoek deden naar moslims... net als de Belastingdienst. Die werd vorige maand op de vingers getikt door de rechter. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,0. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Wel zijn er veel meldingen van schade binnengekomen, zoals scheuren in muren. Het is de zwaarste aardbeving in Nieuw-Zeeland dit jaar. En Feyenoord won gisteravond in de Kuip met 2-0 van het Schotse Celtic... en is daarmee dus goed begonnen aan de Champions League. Dat zorgde uiteraard voor blije supporters. Linge zet hard voor en dan komt er toch een kans. Binnenschieten, ja, Max, ja! Dit is 2-0. Een kwartier voor tijd beslist Ali Reza. Jaan stand dit duel met de tweede treffer voor Feyenoord. Het was voor het eerst in vijf jaar dat Feyenoord weer in actie kwam in de Champions League. En het weer nog een droge dag met behoorlijk wat wind en af en toe wolken. Af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep 10 kilometer. De vertraging is een kwartier.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 Amerika en Frankrijk proberen via diplomatie een einde te maken aan de aanval van Azerbeidzjan op de Armeense enclave nagorno karabach Daarbij zijn tot nu toe 25 mensen om het leven gekomen. Het gebied ligt in Azerbeidzjan, maar er wonen vooral Armeniërs. En de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is weer terug in zijn land na zijn reis naar Rusland. Hij sprak daar uitgebreid met president Poetin. Het is niet duidelijk of er afspraken zijn gemaakt over Noord-Koreaanse wapenleveringen aan Rusland. Het weer zonnewolken vandaag bij graad of 21 en het waait stevig uit het zuidwesten.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 Loop honderd keer met tegenwind. Maar voor mij is dat geen probleem, omdat ik zo mijn weg wel vind. Ben elke dag een nieuwe kleur. Rood, oranje, blauw of wit. Een regenboog stelt toch teleur, wanneer er maar één kleur in zit.